uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drugsbaron El Chapo is in september in het diepste geheim geïnterviewd door acteur Sean Penn voor het blad Rolling Stone. In het gesprek kreeg Penn onder meer te horen dat El Chapo's drugskartel gebruik maakt van informanten in het Mexicaanse leger. De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat ze van het interview afwisten en dat ze mede daardoor de schuilplaats van El Chapo hebben ontdekt. De drugsbaron werd vrijdag opgepakt. Gisteravond werd bekend dat Mexico hem wil uitleveren aan de Verenigde Staten. Agenten die getuigen in de zaak Mitch Henriquez hebben hetzelfde advocatenkantoor in de arm genomen als de agenten die verdacht zijn, meldt RTL Nieuws. Dat is niet verboden, maar wel opmerkelijk. Getuigen hebben in principe geen advocaat nodig. De familie van Henriquez is bang dat de agenten hun verklaringen op elkaar afstemmen. De zaak draait om de nekklem die de Arobaan in juni fataal werd. De man die donderdag een politiebureau in Parijs aanviel... woonde in een Duits asielzoekerscentrum. Zijn woning in het AZC in Recklinghausen is gisteren doorzocht. Daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man betrokken was... bij andere plannen voor aanslagen. De 20-jarige Marokkaan werd tijdens de aanval in Parijs... doodgeschoten door de politie. De Friese politie gaat vandaag verder met het onderzoek in Zandhuizen... waar gisteren een echtpaar dood in huis werd gevonden. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Toen de politie gistermiddag kwam kijken na een telefoontje van ongeruste familieleden... waren de zoontjes van het stel buiten. De jongens van 5 en 6 zijn opgevangen. Het huis is vannacht bewaakt. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Ze verloren gisteravond de finale van het kwalificatietoernooi in Turkije met 3-1 van Rusland. In het voorjaar kan Oranje zich alsnog voor de Spelen plaatsen op een kwalificatietoernooi in Japan. Het weer, op verschillende plaatsen regen, minima tussen 4 en 7 graden. In de ochtend wordt het overal droog, dan breekt de zon door.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 is het toch heerlijk om wekelijks een countryprogramma te mogen maken. Het werkt bijna verslavend. Om te beginnen heb ik enkele topsongs geselecteerd. Je luisterde naar Brad Paisley met Country Nation. Hij komt in juli naar Noorwegen. Het stokje wordt overgenomen door Lauren Elena, die Next Boyfriend voor het voetlicht brengt.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 Got me feeling so high. You're such a beautiful joke. can't get enough. Addicted and I'm dying for a of your love. Got a death wish, baby, baby. Don't want you to save me, save me. She lets her hair down and all of my stand up. Can't help but stare now. Gotta feel that touch. Her kiss, my lips so sweet. Can't quit those lips, I have it to me. Sweet intoxication, and I'm never getting sober. I can tell that the effects are taking over. Pull me in, give me hooks like a junkie. Got me feeling so high such a beautiful joke Wat heb ik zo wel een petto voor je? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. Ook aandacht voor producten uit eigen land. Uit lang vervlogen jaren heb ik Gene Autry uit de motteballen gehaald. Hij is verantwoordelijk voor de original van deze week met Dead Silver Hair Daddy of Mine. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton heeft met zijn album Traveler de countrywereld op zijn kop gezet. Hij grijpt terug naar de roots van de muziek en dat wordt in Nashville nauwelijks nog gedaan. Maar nu is Nashville in verwarring. Blijven ze doorgaan met de pulp van nu of doen ze mee met Chris? Ik heb mijn keuze al gemaakt. Ik doe mee met Chris. Tennessee Whiskey. Used to spend my nights out in ballroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. escape. Catherine Parham Bricky, opgegroeid in de bergen van West North Carolina, leerde fiddle spelen via de grote namen uit de regio, waaronder Bobby Hicks, Ervil Freeman en Roger Howell. Longing for the Old Days. Als er iemand het predicaat Queen van de honky tonk verdient, dan is het Amerikaanse zangeres Rosie Flores. De basis van haar muziek, een uitgebalanceerde mix van onder andere country, rockabilly en honky tonk, liggen bij pioniers uit de 50er jaren zoals Rose Maddox en Wanda Jackson.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 Beentjes van de vloer dus. 7 bucks an hour in a chicken suit. handle this job. Seven bucks an hour in a chicken suit. I came to the city with a bright-eyed dream. Tried to stay sober, keep my business clean. us goodbye. Seven bucks an hour in a chicken suit. Seven bucks an hour in a chicken suit. mistakes I made, like the nerd I beat up back in second grade. My gosh, every year's driving a Porsche with two hot chicks skirting barbecue sauce. My glasses are fogged from the perspiration. Bosses on my back, yellow more shaking. The going gets tough, the tough gets going. Soon as I pay up my debts, I'll be long, long gone. chicken soup. Ah, and I'll save a box and i in a chicken soup. Seven bucks an hour in a chicken soup. That Silver Hair Daddy of Mine was de eerste hit van de Amerikaanse cowboy-entertainer Gene Autry. Een duet met collega railroadman Jimmy Lang. De song is geschreven en opgenomen in 1931 en bereikte zijn grootste populariteit in 1935. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik zo ver terug ga in de tijd. De original van deze week. sheltered shack in the mountain, bravely fighting the battle of time, is a dear one who's weathered life's sorrow. Is that silver-haired daddy of mine. If I could recall all the heartaches, dear old dad cause you to bear. If I could erase those lines from your face and bring back the gold to your hair, if God would but grant me the power just to turn back the pages of time. I'd give all I if I could but atone to that silver-haired daddy of mine. God would but grant me the power just to turn back the pages of time. I'd give all I own if I could but atone to that silver-haired daddy of mine. John Keshner and the Hatchet Boys met Rudy from Gouarest. Johnny Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ook onder de producten uit eigen land vind je verrassingen. Ooit heb ik G. Reinders van nabij meegemaakt tijdens een trip naar Canada. Hij vermaakte zich op geweldige wijze en scoorde zelfs een duet met Rita Coolidge. Vandaag vertolkt hij Hold On To The Night. Vervolgens luisteren we naar Victoria Eamon met Love Me Just A Little om via Elvis-imitator Pim Maas afscheid te nemen van de songs uit eigen land met Blue Moon of Kentucky. Little John sitting on a sidewalk, girl, uh, whistling and shouting obscenities. Girls walk by, act like they don't hear a word of vanity, vanity. Red smile flashes ivory teeth, and trying to hold on to the name. Big brothers, they are watching it all behind the wheels of a burned out car. They know how the daylight feels, deep down on they carry the scars. wekelijks op dit station. Kees de Haan. Blue moon, a blue moon, a blue moon, I keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You won't bring me back to my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I said blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. I said, Blue Moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. Well, the heat was on one moonlit night, stars shine bright, whispered on high, love said goodbye. Blue Moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. lucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. I said blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna left me blue. keep on Shine on the one that's gonna leave me blue. Dit was het blokje Country uit eigen land. Als Alan Green Going Bahamas vertolk, denk ik aan hagelwitte stranden, een blauwe zee en veel zon. Misschien mag er ook nog wel een heerlijke cocktail bij. makes me wanna stay here for a long, long while. palm trees sway to the rhythm of the waves on the shore. Dit is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton komt op mij over als een ruwe bolster blanke pit. Een singer-songwriter die zegt waar het op staat. Het hart op de juiste plaats dus. Dankzij het winnen van drie awards heeft zijn carrière een geweldige boost gekregen. Traveler is de titelsong van zijn award-winnend album. I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone. just like the rubber turning on. 12-jarige leeftijd speelde Justin Todd Harrod in het circuit. Zo kreeg hij de kneepjes van het vak al snel onder de knie. En kwam hij ook in aanraking met de duistere kanten van het circuit. Uiteindelijk keerde hij terug op het rechte pad en zingt nu ook country gospel. Met Walk This Way geeft hij zijn visitekaartje af. There's only one way that's right. The word says there's a way that seems right unto a man. But the end is the way of death, and that ain't in God's plan. And if you wanna get to heaven, you know this much is true. And if you wanna follow Jesus, this is what you gotta do. You got to walk this way down that straight and narrow road. Walk this way, don't you carry no heavy load. Don't let the world deceive you and then get led astray. Just let God's Spirit lead Blijf luisteren, want Neil Young neemt ons mee naar het tweede uur van dit programma met Get Back to the Country. Zometeen nog een uur country.